Eh, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. ABN AMRO neemt de bank NIBC over. Het is de grootste overname door ABN in lange tijd, zegt verslaggever Ruben Eg. NIBC is misschien geen hele bekende bank, maar toch zijn er aardig wat klanten. Dus ze hebben nu 325.000 eh, spaarklanten. Je krijgt er ook een eh, vrij hoge spaarrente. Daar zijn ze een van de marktleiders mee. 200.000 mensen hebben hun hypotheek bij, bij NIBC lopen. En dan zijn er ook nog 175 zakelijke klanten. En dat is vooral in Nederland, Duitsland en België. De naam blijft waarschijnlijk hetzelfde. Of er veranderingen komen voor de medewerkers op het hoofdkantoor in Den Haag, dat weten we niet. ABN betaalt bijna een miljoen euro voor de overname. Minder studenten doen een hbo-techniekopleiding, dat schrijft de Telegraaf. De Vereniging Hogescholen maakt zich zorgen... omdat er in Nederland grote bouw-, energie- en defensieplannen zijn. Ja, en daar zijn toch echt mensen voor nodig die verstand hebben van techniek. De club vindt dat de overheid en bedrijven moeten gaan proberen... om meer studenten te laten kiezen voor techniek. Het OM weet nog altijd niet zeker wie de verdachte is van de moord op Lisa van 17 uit Apkoude. De man heeft gezegd wie die is. Hij zegt dat hij uit Nigeria komt, maar heeft geen documenten die dat bevestigen. Lisa werd drie maanden geleden midden in de nacht vermoord... in de buurt van de Johan Cruijff Arena en Ziggo Dome. Ze was toen op weg naar huis voor het Noorderlicht hoeft hier vannacht niet op vakantie. Het was gewoon boven ons eigen land te zien op sommige plekken. Op foto's zijn groene en rode kleuren te zien. En ook vanavond is er kans op het Noorderlicht, verwacht deze weerman van Omroep Gelderland. Er is weer een, een krachtige explosie van de zon geweest, eh, aardig gericht. En dat betekent dus dat wij dus, eh, het Noorderlicht kunnen zien. Zodra het dus eh, donker is, dan moet je dus naar het noordelijke hemel kijken eigenlijk. En dan zie je dus mogelijk het Noorderlicht. Het is niet helemaal zeker of dat we het echt weer gaan zien. Maar het weer laat in ieder geval wel komende nacht brede op opklaringen zien. Dus het zou wel mogelijk moeten zijn. Je kan het het beste vanavond even checken, want daarna is er meer bewolking. Vooral in het zuidoosten is de kans groot dat je het ziet. En het weer nog in het zuiden wat zon. Verder is het vanochtend vooral grijs met op sommige plekken kans op een buitje. Vanmiddag breekt het open en is er ruimte voor de zon. En het is dan een graad of 15. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In Noord-Holland is een ongeluk gebeurd op de A2 van Utrecht naar Amsterdam. Bij knooppunt Amstel is de weg dicht en kun je alleen nog over de vluchtstrook. Dat kost je 15 minuten. Je kunt ook omrijden via Amsterdam Zuidoost. Dat doe je dan over de A9 en de A1. Op de N516 van Zaandam naar Oostzaan je bij de aansluiting met de A8 5 minuten vast. En ook staat er file op de A4 van Den Haag naar Amsterdam.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 Het gewane Taxi, dit is Duif die de week door. Mijn golgemaal bij Radio Zandvoort. Nou ja, je weet maar nooit natuurlijk. In elk geval, luisteraars, ja, ik ga verhuizen eh, naar Velzen... en dan wordt het toch wat problematisch om uh, iedere keer eh, deze kant op te komen. Omdat het vrijwilligerswerk is en ja, er zijn natuurlijk ook kosten aan verbonden. Hè? Aan die ritjes, zeg maar. Dus ja, nou ja, eh, wie weet. Hoe de, misschien win ik nog eens de lotto en dan is het allemaal goed natuurlijk. Wat gezellig dat ik er weer kan zijn. Ik ben een tijdje er niet geweest en dat hield niet verband met het feit dat ik nou ga verhuizen. Maar dat hield meer verband met het feit dat ik mijn eh, gezondheid het een beetje liet afweten. Nou ja, een beetje. Vermoeid was ik vermoeid. Gaat bloedarmoede luisteren. je mag het eerlijk weten hoor. Dat is een armoedig bestaan hoor, als je bloedarmoede hebt. is inmiddels allemaal weer een stuk beter. Dus wij kunnen serieus beginnen aan Duifzaag de Week door. love is Chris Norman samen met Suzy Quattro kwam hij zomaar binnen strompelen. In de studio van Radio Zandvoort. En Chris Norman, die kennen we natuurlijk van Smokey. Nou, smoky wel of smoky niet. Ik hoop dat je niet smokt en helemaal geen vapes gebruiken. Dus helemaal schadelijk voor je longen, schadelijk voor de gezondheid. Vooral de jeugd moet daaraan denken. Die beginnen daar meestal mee met dat vapen. Maar eh, sommige oude volwassenen zijn er ook niet tussen uitgeknepen. Die zijn er ook al aan het vepen. Doe het niet, mensen. Doe het nou niet. Doe het nou niet. Doe het nou niet. Als krijg je moeilijkheden, trabbels. Net als de Fortunes. You've got your troubles. I got mine. I see that worried look upon your face.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 Ik krijg donderdag de sleutel van het... Eh, Won ik je een seniorenwoning. Ik ben al oude meuk en dat betekent dat u ook eh, oude plaatjes kan aanvragen via messengers, via Facebook. Stuur je me een berichtje en dan zeg je van Duifie, uh, keer een oude meukplaat voor me draaien.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 En ik heb me laten vertellen dat die, eh, die John, eh, die was, eigenlijk was die eh, een Rhinestone Cowboy. En die gaat ik draaien. Maar dit zijn ook helden hoor. Ze willen het niet. Hè. Ze willen geen helden zijn.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 Het valt nog niet mee om met zo'n handzaag... want die heb ik bij me... met zo'n handzaag de, week door te zagen. De woensdag door te zagen. En de midden van de week... ja, dat is toch belangrijk dat je die op een gegeven moment... Eh, ja, dat je die wel doorzaagt. Dus ik pak nog even mijn zaagje. Ik moet verklappen, ik heb hem gisteren laten slijpen hoor. Ik ben vanmorgen extra scherp in de weer. Zaag om zaag, tand om tand. Oh, hij, uh, hij er nou mee uit. Ja, het is ook geen elektrische zaag, het is een handzaag. En als ik zelf stop met zagen, ja, dan stop je ook natuurlijk. Hè. Dat is logisch, luisteraars. Ik had het net over John Lennon. Die zou een Rhinestone Cowboy ooit geweest zijn in Liverpool.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 Het is in ieder geval een cowboy, dus het heeft met koeien te maken, met melk te maken, natuurlijk met kaas kan het ook te maken hebben, want kaas dat maak je weer van melk en die melk komt weer van de koe. En die koe die, eh, die, eh, komt weer, eh, die, wordt, die wordt begeleid door cowboys. en dat binnen dan Rhinestone Cowboys. Nou ja, goed, in ieder geval, ik weet het niet. Ik moet u het antwoord schuldig blijven, maar u kunt natuurlijk googelen wat nou precies een rhinestone cowboy is. Ik weet het niet. Dit was Klein Gamble, dat weet ik wel. Die kan heel mooi zingen, die man. Ik ga misschien straks nog wel wat van hem draaien. Net in het nieuws hoorde ik bij heldere hemel vanavond... en het zou helder kunnen zijn vanavond... dat is een voorspelling althans van het K-Enemy, het koninkrijk. Meteorologisch Instituut heeft dat voorspeld. Dat er wellicht, wellicht, luisteraars, met de nadruk op licht... het noorderlicht kunnen zien vanavond. Maar als je nou vandaag geluk hebt en je hebt een heel klein buitje...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 Eh, eh, met de holly samen en dan zing je Just One Look. Eh, het is half tien, dat betekent bij Duifzaag de week door cabaret. En ik heb een, een, een hele bijzondere volger op Facebook op dit moment. Hans Steven. Wat leuk Hans dat je luistert. en dat je meegeniet. En jij hebt ook duidelijk iets met zagen. Amerika. Of de Verenigde Staten van Amerika is natuurlijk een enorm land. Qua oppervlakte is het echt gigantisch. Als, als je het bijvoorbeeld vergelijkt met uh, kleinere landen, ja, dan is een stuk groter, man. En er wonen ook heel erg veel mensen in Amerika. En het mooie is, die kunnen daar ook allemaal wonen. In een klein land heb je gewoon minder ruimte. Je zou derhalve kunnen stellen dat de oppervlakte van een land en het aantal mensen dat in een bepaald land kan wonen, dat twee dingen zijn die met elkaar te maken hebben. En dat kan je leuk vinden. En dat kan je niet leuk vinden. Dat maakt niet uit. Het is zo. Je zou het ehm, kunnen vergelijken. met Men zaag. Of, ja, of eigenlijk met meerdere zagen dan en een garage. Ja, kijk, als je een grote garage hebt, hè, heb je op meer plek om daar een heleboel zagen neer te leggen. Snap je? Heb je daarentegen een kleine garage? <laughs> Ja, ja, dan is het aantal zagen waar je er kwijt kan beperkt. Je zou natuurlijk die kleine garage tot de nog toe vol kunnen stouwen met zagen, ja. Dat kan je doen, maar dat kan je auto niet meer kwijt. En een garage stoppen om je auto kwijt te raken. En hier een heleboel zagen neer te leggen. hey. Weet je wat het fijnste is? Zal ik eens zeggen wat het fijnste is? Weet je wat fijnst is? Zal ik zeggen? Als het allebei kan. Dat het allebei kan. Dat je dus. En je zagen. en je auto kwijt kan. Ah. Maar dat is mooi, hè? Kan je je me voorstellen of niet? Kan je je me voorstellen of niet? Moest doen. Moest doen. Doe eens. Doe dan. Doe dan. Doe het nog één keer. Dus. daar je dus. En je zagen. Maar dat is nog niet alles. En je auto kwijt kan. Schitterend. Is toch heerlijk, man? In daar we zagen liggen en daar liggen we zagen en daar liggen een paar. Die auto die staat god weet waar. Niks ervan. Hup, de garage en die rotzooi, man. En dan vragen mensen van, eh, wat is de auto? Ja, in de garage. En dan zagen, ja, ook. Oké. Daar heb je dus een grote garage voor nodig. Maar mensen, pas op. Mensen zijn geen zagen, hè? Nee, tuurlijk niet. Mensen zitten totaal aan zijn mechanische Mensen kunnen veel meer. Mensen kunnen veel meer. Mensen kunnen bijvoorbeeld auto rijden en koken. maar nou, dan ga je al. Dan ga je al. Kan een zaak niet, hè? Zaag kan niet koken. Dat kan niet. Kan een zaak niet. Zaag kan niet koken. Kan niet. Hebben ze wel een keer geprobeerd, hè? In Oslo, om een zaag te laten koken. Serieus waar. Hebben ze een huis afgehuurd. Keuken voor mijn camera's hangen. En dan eh, die, die, keuken voor mijn eten waren. Zaag erbij geflikkerd. Ja, kwestie van wachten, hè? ik dacht dat ik... Oh nee, nee, nee, nee, nee, nee, Maar dat kon de zaak niet. En toen zijn er nog veel meer verschillen tussen mensen en zagen. Want ik weet nog heel goed dat mijn grootvader tegen mij zei... op zijn sterfbed, het ging niet zo goed met hem. En, en hij vroeg steeds... Hij vroeg steeds... Waar is Hans? Waar is Hans? Eigenlijk, ik, ik was een jaar of vijf, zo'n manneke. En ik kom bij hem. En hij pakt mijn hand vast zo. En hij keek me aan zo, zo door, door die staar heen, zeg maar. En, en hij pakte mijn hand vast en toen zei hij, en dat zal ik nooit vergeten, dat waren zijn laatste woorden. Toen zei hij, oh, oh menneke, als je alle verschillen tussen mensen en zagen op zou moeten schrijven. Oh, oh, oh, dat is niet te doen. Dat vond ik zo mooi. Dat was zo helder. Dat was zo waar, want het is waar. Het is onzin om alle verschillen tussen mensen en zaken op te schrijven. En weet je waarom? Omdat het aan de ene kant heel, heel veel werk is. En aan de andere kant schiet je er geen fuck mee op. Maar ja, als ik tegen heel veel mensen over dit soort dingen begin, hebben ze allemaal zoiets van: Oh, daar heb ik eigenlijk nog nooit over nagedacht. Dat soort dingen. Nee, daar ben ik eigenlijk nooit mee bezig. Ja hoor, wat krijg je dan? Garages vol met zagen, auto's die midden in de winter rechts in de straat op verkeer staan. En staat een studio van mijn voetbalwedstrijd waar je onder kijkt. Als je het zo wil, moet je het zo doen. Maar kom er niet met mij afzeiken, alsjeblieft. Ik leg het toch uit? Waarom denk je dat ik dat doe? Waarom? Denk je dat ik dat voor mezelf doe? Denk je dat echt? Weet je waarom ik dat doe? Omdat ik van mensen hou. Ja, ja, ja. En graag zie dat ze hun spullen kwijt kunnen. Daar gaat het mij om. Amerika is een enorm land waar dus heel veel mensen kunnen worden. Nou is toch goed? Daar hoeven we het toch niet moeilijk over te doen? Daar kunnen we het er gewoon over hebben. Dan kunnen we, ik bedoel, eh, wat, is nou, eh, wat is nou het probleem? Ja, wat is er nou? Ja, kunnen we het daar nou over hebben of niet? Nee, nu, dan moet er allemaal stiekem en... Uh, oh, oh, oh, oh, oh, Flikker de god van om een eind top man. Als je plaats hebt voor de zuiden hebt gekomen, dan rijd je mezelf ook niet mee, of niet? Hé, Hè? Hè? hé? Ik was die plaats hier van de zuiden gekomen, hoor. Want ik had, ik had mezelf in één keer een plaatje aangestoken. En zei hij van mij van, uh, nou uh, ja, als ik mij een plaatje heb gestoken, zal ik wel duidelijk zeggen. Ja, ik zei ja, dat is goed ja. Maar als een plaatje heeft uit mij heb gestoken, zal ik wel niet duidelijk voor de zin hebben gekomen voor mezelf niet. Hé, hey, is het plaatje niet gekomen wel? Ik dacht er wel. En <laughs> de tweede heb ik zelf gegeven man. Want ik had die paas niet eens overgegeven, hè? Want ik, ik, had, ik had die paas niet al lang gegeven. Dus, uh, maar hij, hij had zoiets van, nou, ik kan de paas lopen, dat is kopen voor mezelf. Nou, mm, zelf plaatsen voor mezelf. ik En dan wil ik al minstens steen hebben gezien. Ah, ik was plaats zelf ook nog duidelijk, hoor, geval. En uh, ik, ik loop die steen toch niet uit, hoor. Want ik dacht, helemaal die steen gaat. ik al duidelijk. Ik zei, nooit de plaats op. Nee, ik kan de plaats eruit. Dus daar is het. Ik een patten. en dan, oh, Ik zeg, ja, oeh, oeh, volgens mij heeft Hans Steven dat een beetje van Toon Hermans gepikt. Maar hij heeft het in ieder geval ook over mijn programma, over zagen. zagen de week door, daar luisterde toen altijd naar. En voor mijn allerliefste collega van Radio Zandvoort... Eh, nou, ik moet, misschien moet ik zeggen een van de liefste... maar nou, een hele lieve collega draai ik speciaal dit plaatje. Nee, dit, niet dit plaatje, een heel ander plaatje... Kun je Dus komt op een jubileumuitzending. <laughs> Nou ja, jubileumuitzending. Nee, dat komt gewoon doordat ik een beetje... Ik word er gewoon een beetje emotioneel van.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 zanger met een Engelse stem, David Gates, zeer populair in de jaren 70. Zong uh, voor de groep Brad, waar hij toen uh, in zat. Een geweldige band ook. Met vele hits als The Guitar Man en nou ja, dit prachtige nummer Aubrey. En dat draai ik speciaal voor... Eh, mijn goede collega van Radio Zandvoort eh, en een beetje vriendin ook. Ja, eh, Gerry toch? Ja, we zijn ook een beetje vriendjes van elkaar. Nou, een beetje, we zijn, eh, we zijn gewoon vriendjes van elkaar. speciaal voor Gerry Rutte was dat uh, Aubrey. Prachtig, hè? Ik vond het ook mooi. En wat ik ook mooi vind, Lady Gaga. Die ga ik ook zeker voor u draaien nu. tired trying to fill een documentaire van Lady Gaga. Eh, kreeg ik gratis. Mocht ik die bekijken via mijn eh, provider Ziggo. Je hebt ook andere providers, KPN en uh, Telecom. weet ik allemaal, je hebt er heel veel. Ja, ik mag geen reclame maken op de radio. Maar ik mocht gratis de documentaire van Lady Gaga bekijken. Wat geweldig, geweldig, geweldig. Wat een zanger is dat. Zeg. En wat allround. En wat heeft zij een hit gescoord. Niet alleen in Amerika, maar wereldwijd. En nou ja, u heeft het zojuist eh, live kunnen beluisteren, luisteraars. Heeft ook een fenomenale stem, vind ik zelf dan. Hè? Eh, ik hoop u, eh, dat u dat met mij vindt. dit is ook leuk hoor. Dit gaat over mijn meisje, My Girl. My Girl, daar eh, hebben we het natuurlijk over. Otis Redding. Otis, die al een tijdje dood is. Ja, eh, dat is, eh, het is niet anders. Er zijn ons vele bekende artiesten ontvallen dit jaar, luisteraars. in Nederland alleen al, hè? Joke Bruis, Gerrit Koks, recent ook nog weer de presentatrice. Ik kan even niet op de naam komen. Is ook weer, wie was dat ook weer? nou ja, goed, kom er zo wel op. Kom er, dat is gewoon een beetje Alzheimer light, hè? ik ga nog een leuke voor u draaien, hoor. Het gaat over Alice. Daar heb ik naast gewoond.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 Ze is verzwonden en ik weet ook niet... hoe ze hebben een geheim adres, eh, schijnt het. Eh, naast La Lagoule, La, la, la, la, of Kul, toch? Ja. En Alice wordt ook beveiligd, hè? Ze wordt heel erg beveiligd. Waarom, weet ik niet, hoor. Nou ja, in ieder geval, ik ben Alice kwijt. Maar de London Beat, die hebben we nog steeds. Oh, dus redding hebben we ook nog, hè? is op zich al een redding dat er cd's bestaan en eh, geluidsdragers en eh, mp3's en mp4's en eh, Spotify en YouTube. op de vroege ochtend. Een beetje bewegen is goed voor je. Met de London Beat. in de de schön. Ook voor de Duitse gasten. Als die nog eens in Zandvoort rondspatieren. Stuur uur is bij de omluisteraars. We gaan naar uur 2 van Duitsdag de Week door.